Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het bestand tussen Israël en Libanon is verlengd met drie weken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Beide landen hebben het nieuws nog niet bevestigd. Israël en Libanon spraken afgelopen dag met elkaar in het Witte Huis. Trump zei daarover dat hij het een grote eer vond dat hij bij die bijeenkomst aanwezig was. En ook denkt hij dat er een goede kans is dat Israël en Libanon dit jaar een vredesakkoord bereiken. Afgelopen dag waren er nog aanvallen over en weer. Italië stelt een onderzoek in naar 18 dode wolven... die de afgelopen dagen gevonden zijn in een nationaal park in het midden van het land. Parkwachters vermoeden dat de wolven om het leven zijn gekomen... door vergiftigd aas dat boeren daar hebben neergelegd. De Italiaanse autoriteiten laten daar nu verder onderzoek naar doen. Het aantal wolven in Italië is de afgelopen jaren toegenomen. Begin deze eeuw was het dier bijna verdwenen uit het land. Nu leven er naar schatting in heel Italië ruim 3000 wolven. De politie heeft beelden gedeeld van een zware explosie eerder deze maand in Nijkerk. De ontploffing bij het Israëlcentrum werd veroorzaakt door een man op een fatbike. Op de beelden is te zien hoe hij hard aankomt rijden. Bij het toegangshek stopt hij om iets aan te steken en vervolgens rijdt hij snel weg. Bij de explosie raakte niemand gewond. De beelden waren te zien in het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Volgens de politie is er geen verband tussen de explosie in Nijkerk... en aanslagen bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. In de eredivisie zijn twee wedstrijden gespeeld. PSV liet aan PEC Zwolle nog eens zien dat het landskampioen is geworden. Het werd 6-1. Bekerwinnaar AZ kwam niet verder dan 0-0 tegen Go Ahead Eagles. Het weer. In de loop van de nacht raakt het vooral in het noorden bewolkt.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 Grip my hips and move me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me.